voor onder meer deelname aan een criminele organisatie... afpersing, mishandeling en bedreiging. In 2012 kwam hij na twee derde van de straf vervroegd vrij... waarna hij in zijn proeftijd Peter R. Vries met de dood bedreigde. De Hoge Raad is het eens met dat gerechtshof... dat dat een schending is van de voorwaarden kabinet zal een hoge Eritrese functionaris geen faciliteiten bieden als hij Nederland bezoekt. Onder meer het radioprogramma Argos meldt dat de tweede man van het Eritrese regime hier komt spreken op een conferentie van de jongerenafdeling van de enige partij die in Eritrea is toegestaan. Het kabinet noemt het bezoek ongemakkelijk en behandelt het daarom als een privé-aangelegenheid. Dat betekent onder meer dat hij niet door de Nederlandse regering of een hoge ambtenaar wordt ontvangen. Voor de speciale trekking van de staatsloterij hebben zich binnen een dag 100.000 mensen aangemeld. De staatsloterij organiseert de trekking om tegemoet te komen aan de eisen van de stichting Staatsloterijschadeclaim. Afgelopen jaren bleek dat de staatsloterij bij trekkingen ook onverkochte loten liet meedoen. En daardoor werd de winkans kleiner. De gratis extra trekking is op 27 mei. De Gezondheidsraad adviseert om baby's die borstvoeding krijgen... voortaan een eenmalige injectie met vitamine K toe te dienen. Die vitamine is nodig om bloed te laten stollen. Baby's krijgen nu ook vaak al vitamine K, maar dan via druppels. Sommige kinderen nemen dat minder goed op... waardoor de kans bestaat dat het bloed niet goed stolt. Door een injectie te geven moet ook die groep beter beschermd zijn, schrijft de Gezondheidsraad. Dan het weer nog zonnige periode. In het binnenland kans op een bui en het wordt een graad of 12.